11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De lucht lijkt geklaard tussen Frankrijk en Nederland... over de onverwachte aankoop van aandelen Air France KLM... door de Nederlandse staat deze week. Minister Hoekstra van Financiën gaf vanochtend een toelichting... aan zijn Franse collega Le Maire. Die noemde het eerder onfatsoenlijk dat er geen overleg was gevoerd... met de Franse regering. In de persconferentie na afloop erkende Hoekstra dat het een onorthodoxe zet was... maar dat die nodig was door de koersgevoeligheid van de informatie... Beide ministers benadrukten in de persconferentie hun gezamenlijk belang... om van Air France KLM een sterk bedrijf te maken. De marktwerking in de zorg is doorgeschoten... dat zegt minister De Jonge van Volksgezondheid in het AD. Volgens de minister zijn er te veel zorgaanbieders... die lang niet allemaal goede kwaliteit zorg leveren. Hij wil vooral de thuiszorg anders organiseren. De Jonge wil dat er één team van wijkverplegers komt... in plaats van verschillende kleine zorgaanbieders. Dat heeft wel het gevolg dat de vrije zorgkeuze beperkt wordt. Het Openbaar Ministerie bereidt een strafzaak voor tegen Shell. Het olie- en gasconcern wordt verdacht van omkoping... bij de aankoop van exploitatierechten van een olieveld in Nigeria. Het OM in Nederland meldt dat het onderzoek naar de zaak bijna is afgerond. Shell betaalde samen met een Italiaans energieconcern 1,3 miljard euro voor de rechten. Shell en het Italiaanse bedrijf hebben omkoping altijd ontkend. Bijna alle bewoners van de Lee in Rotterdam mogen terug naar huis. Alle 250 bewoners werden woensdagavond geëvacueerd na een brand in het gebouw. De brand was snel geblust, maar er ontstond veel waterschade... doordat de sprinklerinstallatie nog een half uur actief bleef. Daardoor stroomden duizenden liters water door het flatgebouw. In 25 appartementen is de schade nog te groot. Voor die bewoners wordt een vervangende woonruimte in de flat gezocht. Het weer, het is op veel plaatsen grijs en nevelig.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 Ze wilde varen en ze zocht geluk. En ze vroeg indringend: Mag ik met jullie mee? Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien. Wij gaan door weer en wind, al staren wij ons blind. We zullen haar ooit vinden. Zij is de moeite waard, al blijft ons niets bespaard. We zullen haar ooit vinden. elke uithoek gaan wij van boord. Op elke kade heeft men van haar gehoord. Hier een foto waarop zij lacht. We zullen zoeken, al is het dag en nacht. Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien. Wij gaan door weer en wind als daar. Zullen haar ooit vinden. Zij is de moeite waard.